Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kwart van de mensen met een baan wordt wel eens gepest op hun werk. Het gebeurt vooral bij grote bedrijven. En het gaat soms best subtiel, zegt de voorzitter van vakbond CNV. Hoe wordt er bij de koffiemachine even over collega's gesproken? Hoe wordt er even een collega genegeerd? Eh, wordt een collega niet meegenomen naar een, naar een, bedrijfsborrel? Eh, het zijn hele kleine dingen soms. het gaat ook wel heel veel over bedrijfscultuur. En ik ben er zeker van dat heel veel mensen zich realiseren van... oeps, hoe gaat het eigenlijk bij ons in het bedrijf? En daarom zegt de vakbond dat pesten beter bespreekbaar moet worden gemaakt op het werk... en dat het hebben van een vertrouwenspersoon in bedrijven cruciaal is. Na een ongeluk bij een boerenprotest in Frankrijk is nog iemand om het leven gekomen. Het gaat om een meisje van 12. Haar moeder overleed ook al. Hun auto werd geramd door een andere auto. De bestuurder daarvan was de macht over het stuur kwijtgeraakt... omdat er strobalen op de weg waren gelegd door boeren. Alle 17-jarige Nederlanders krijgen binnenkort misschien een enquête op de mat over het leger. Het kabinet onderzoekt of het invullen daarvan verplicht kan worden... zodat jongeren serieus gaan nadenken over een jaartje vrijwilligerswerk in het leger. In Zweden hebben ze het ook ingevoerd. Een militair tussenjaar is daar nu enorm populair, zegt de Telegraaf. Een vijfde van de jongeren wil na afloop door in het leger. 22 konijnen moeten ervoor zorgen dat Amsterdam gewoon water uit de kraan kan blijven drinken. De pluizige beestjes zijn uitgezet in de waterleidingduinen. Dat is het gebied waar drinkwater voor Amsterdam wordt gewonnen. Konijnen waren daar uitgestorven, terwijl ze superbelangrijk zijn voor het ecosysteem... en dus voor de kwaliteit van het water. De uitgezette konijnen moeten trouwens wel gaan doen waar konijnen goed in zijn, namelijk paren. Het eerste jaar zal heel belangrijk zijn of ze genoeg eh, jongen kunnen produceren... Eh, zodat we een, een groot genoeg populatie eh, weer kunnen krijgen. Dat weer eh, het konijn gewoon een eh, veelgeziene gast is in ons duin. De vorige konijnen stierven uit vanwege ziektes. De nieuwkomers zijn daarom gevaccineerd. Het weer nog een droge dag met veel wind en wolken. Maar als het openbreekt is er ook best wat zon. Vanmiddag gaat het minder hard waaien. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Ik heb goed nieuws voor weggebruikers op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij Apkoude is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Nog wel een kwartiertje file rijden. De file begint bij Maarsen.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 Met handzaag. Ja, ja. klinkt afgezaagd, hè, maar eh, ik ga er echt weer een gezellig uurtje van maken. Rond de klok van half eh, tien gaan we eh, lachen met Herman Vinkers. Die heeft een geheime liefde met Bonnie Sinclair. Is mij ter orde gekomen. Op zijn leeftijd hoor. Ik weet niet of Bonnie nou een beetje van de drank of is. niet? Ondertussen, luisteraars, gaan wij genieten van de Beatles met I Should Have Known Better. Beatles, I should have known better. Ik zal u maar pas verklappen, luisteraars. Want u komt er toch achter. Ik heb mijn kleine groene tasje meegenomen. Oh. losing my mind I'm sad in the night, I'm sad in the day Looking back on the track, gonna do it my way I'm sad in the night, I'm sad in the day every little green back Got to find just the kind of losing my mind. Ja, zo'n klein groen tasje, wat moet je ermee? Ja, wat moet je ermee? Dat is, eh, dat is namelijk de question. Justin Hayward is het helemaal mee me eens. Eh, dat is maar de vraag, Charles. En eh, ik ga voor jou speciaal een mooi nummer op de, op de cd zetten. Dat heet ook nog questions. Vragen. Het hele leven zit met vragen, toch? The Moody Blues. I'm all alone the sea. There lies a land I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'm looking for someone to change my life. I'm looking say it when you do those things to me. It's more the way you really mean it. yesterday once more. Ja, het mooie stemgeluid van Karen Carpenter. Yesterday Once More. Heerlijke muziek, wederom. Monday morning feels so bad. Beats, maar de Dukes. Met Friday on my mind. Ja, moet even geduld hebben, luisteraars, voordat het vrijdag is. Maar ik ben alvast begonnen met de week door te zagen. Mijn naam is Charles Duijf, ik ben eh, bij u tot 10 uur. En straks om eh, rond de klok van eh, half tien gaan we lachen met Herman Winkers. Intussen gaan we ook genieten van gekke liefdesliedjes. Paul McCartney, Silly Love Songs. coming on. Herman Vinkers die gaat ons straks vertellen over zijn eh, geheime liefde, luisteraars, met Bonnie Sinclair. Nou, dan moeten we natuurlijk eerst even Bonnie aan het woord laten, hè, toch? Dat hoort zo. Moet het meisje wel de gelegenheid geven om even van zich af te bijten. Maar ja, ze heeft meteen richting eh, Herman Vinkers een voorstel. Sla je arm om me heen. Vinkers betreft zit dat helemaal goed. Ik stoei met jou de hele dag door. We kussen urenlang. Uitgeput geef jij mij een laatste zoen. En zegt... Ik moet er niet aan denken dat ik dat allemaal alleen had moeten doen. In Schotland gelooft men in een dier dat niet bestaat. Het monster van Loch Ness. Maar doordat men zo graag wil dat het bestaat, bestaat het bijna werkelijk. Men heeft foto's, filmbeelden enzovoort. Dit principe besloot ik op mezelf toe te passen. ik wilde dolgraag een vriendin. Ik wilde zo graag een vriendin dat ze bijna bestond. Ik had foto's, filmbeelden enzovoort. Ik ging zelfs naar haar concert. En terwijl ik haar daar op het podium zo bewonderend aanstaarde, vroeg ik mij af wat die schotten in dat monster zagen. In de pauze van een concert ging ik naar haar kleerkamer. Ik klopte op haar kleerkamerdeur en fluisterde zachtjes in mezelf... Bonnie Sinclair, ben jij verliefd op mij? ja, riep ze. Ik ging naar binnen en vroeg haar om een handtekening. Zij zette haar handtekening op een vel papier, overhandigde dat mij en zei... Ik heb je wel zien staan. Je stond vooraan te staren tussen de stel tieners. Ik heb je ook wel zien staan, zei ik. Je stond op het podium. Je bent vele malen mooier dan een monster van Agnes. Ik heb veel voor je over, Bonnie. kan ik voor je doen? Je mag getuige zijn bij mijn huwelijk. Maar ik wil je echtgenoot zijn. Wees nou eerst maar eens getuige, want dan kunnen we de volgende keer al zien of jij aan de beurt bent. Je moet nu echt gaan, zei ze. Ik moet op voor het tweede deel van mijn programma. Weer stond ik vooraan bij podium. Bonnie zei tegen de zaal... Voor het volgende nummer heb ik de vriendelijke assistentie nodig van een man uit de zaal. Ik val op mannen met een snor. Een derde van de zaal bedekte met één hand het gezicht en wees met de andere hand naar mij. Hier, hij even snar. Eenmaal op het podium aangekomen kreeg ik van Bonnie een microfoon in de handen gedrukt. Op slag werd ik nerveus. Dat is normaal. Dat is normaal. Een microfoon maakt mensen nerveus. Zo was ik ooit eens in een hotelkamer en werd enorm zenuwachtig. Zenuwachtig zonder dat ik wist waarom. Achteraf bleek dat er een verborgen microfoon in de kamer was. Stoei met me, vrij met me, speel met me, kus met me, liefde, zong Bonnie. Ook dat had nog een vrouw tegen mij gezegd. Ik deed mijn uiterste best en liep me van mijn zien. Na afloop van een lied zei ze... hey, hartstikke bedankt. Als beloning krijg je een dikke kus. Tenminste, als ik niemand jaloers maak, ben je getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd. Mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Weet je, ik had nog graag uren met je door willen praten. Maar ja, je wordt nou zo vervelend. Dat had de vrouw al vaker tegen mij gezegd. Ze gaf me een foto met handtekening van haar en zei, je moet nu echt gaan. Ik stormde regelrecht van het podium naar de uitgang en liep met de dierbare foto in mijn hand naar het dichtstbijzijnde hotel. Ik ging en vroeg aan de hoteleigenaar, mag ik voor nu een kamer voor een half uur en een punaise? De punaises bleken helaas op te zijn. Er was net een weekend van de Rotary geweest. Maar ja, de winkels zaten al dicht, dus ik kon ook niet snel even naar de punaise gigant. Enige tijd later zat ik weer bij Bonnie in de kleedkamer. Ze hadden een snabbel voor de Rotary. gast die avond was prins Bernard, een bijzonder charmante man. Hij ging persoonlijk naar de kleedkamer van Bonnie om zich even aan haar voor te stellen. Hij zei, Bonnie, mag ik me voorstellen? Bernard. Bernard, dokter. U moet mij zeggen, hoe gaat het nu met hem? Zeg mij alleen de waarheid maar. Is hij nu niet meer in gevaar? Eh, ik geloof dat niet best is. Verder kan ik melden, hij is buiten levensgevaar. Dat wel, maar ja, je weet nooit, hè. Je weet maar nooit, die dokters zijn zo knap tegenwoordig. Bonnie kon onder die omstandigheden niet meer optreden en ze verliet het gebouw. Ach ja, zei ik maar lachend tegen Bernard. De mensen vragen nu natuurlijk wel vaker de stomste dingen, hè? Nee, hoor, zei Bernard, u bent de eerste. Bijna hadden Bonnie en ik elkaar nog een derde keer ontmoet. Ik moest optreden in de schouwburg van Almelo. wat als middags naar de kassa gebeld door Bonnie Sinclair. Zijn er voor vanavond nog kaartjes voor Herman Vinkers? Jawel hoor, zegt de cashier. <laughs> Ja, lachte Bonnie. Dat dacht ik wel. <laughs> Het bleek dat Bonnie ook moest optreden in de Schouwburg van Almelo. Bonnie stond in de grote zaal, ik stond in de kleine. Het publiek kon geen kant meer op zo. Ik had berekend dat onze pauzes ongeveer samen zouden vallen. Ik denk, weet je wat, ga ik gelijk in de pauze onder de douche. Dan kan ik fris gewassen Bonnie misschien nog even spreken. Dus ik zeg na afloop van het eerste deel tegen de zaal... Dames en heren, het is nu pauze. Ik ga even onder de douche. Waarop de eerste vier rijen zeggen, graag. ik haal uit mijn kleerkamer een stuk zeep en een handdoek. Op weg naar de douche word ik tegengehouden door de toneelmeester. Die zegt, waar was je van plan? Ik zeg, oh, ik wou even onder de douche wel onder de douche. ja. Of staat Bonnie onder de douche? Nee. Nee, Bonnie staat niet onder de douche. Is er oren, wacht ik wel even. ik heb de hele pauze gewacht, geen Bonnie. Na afloop van de voorstelling heb ik weer gewacht. Ze bleek gelijk na haar optreden te zijn vertrokken. Zonder de douche ik werd enorm onzeker. Ik begon te twijfelen aan mezelf. En de volgende ochtend, ik weet het nog heel goed, de volgende ochtend, ik word wakker, doe een plas, sta op en denk, verrekken moest andersom. en terwijl ik het bed verschoonde, kreeg ik enorm veel zin om mezelf van kant te maken. Ik twijfelde, ja, ik twijfelde enorm aan mezelf. Ik had bevestiging nodig en ben daarom naar de Jaaknikkers in Schoonenbeek gegaan. ik zeg daar tegen zo'n Jaaknikker... Heb jij dat ook wel eens? Heb jij dat ook wel eens dat je s'morgens vroeg wakker wordt... en dan nog gelijk enorm veel zin hebt om jezelf van kant te maken? Nee, zegt de Jaaknikker. komt een man voorbij op de fiets. Ik schop hem van de fiets. Ik zeg, heeft u er wel eens dat u s'morgens vroeg wakker wordt... en dan nog gelijk enorm veel zin hebt om uzelf vakant te maken? Nee, zegt de man. Nee, ik ben een avondmens. Bovendien zegt hij, zelfmoord plegen is wel het laatste wat ik zou doen. Ja, ik hem. Ja? Had u hem door? Zelfmoord plegen is wel het laatste waar ik... Vond u hem leuk? Vond u hem leuk? Weet u, ik vind het eigenlijk niet het moment om daar grapjes over te maken. Dan ziet u, ik heb me vanmorgen nog met een scheermes de hals doorgesneden. Pijn viel me in eerste instantie nog mee. Pas toen ik die aftershave erop gooide werd het een beetje grof. coming up from the street. Got a beautiful sound. It's got a beautiful beat. It's a beautiful noise going on everywhere. Like the clickety clack of a train on a track, it's got rhythm to spare. Of the kids And it plays until dark It's the song of the cars On their furious flights But there's even romance joy of strife Like a symphony played by the passing parade It's the music of life It's a beautiful noise coming into my room and it's begging for me just to give it all to Ja, Beautiful Noise, Neil Diamond.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 Buster Jack, Buster Jack, is it true or not? Ja, Keith West, Except from a Teenage Opera. Ja, luisteraars, kijk op mijn klok. Ik heb nog zo'n 12 minuten te gaan, dus we moeten alweer uh, gaan afbouwen. Uh, eh, Duifzaag de week door, daar luistert u naar. Maar we hebben nog wat leuke muziek voor u, hoor. Well, I woke up this morning. You were on my mind. I said, you... just to ease my pain. I got troubles, oh, oh. I got worries, oh, oh. I came home again. But I woke up this morning, you were on my mind. Nou, nou, De cd die hapert. Nou, luisteraars. Maar ik heb er nog meer, hoor. Ik heb er nog meer. You can turn Searchers. Zeker door Er In Nederland ook goede groepen hoor. Een van die goede groepen was Diesel. Dit is uh, eh, Salsolita Sunset. Als ritme gezet weet niet of ze nog bestaan eigenlijk. Diesel. Groep uit Nederland met Salsalito Sunset. Ja, luisteraars, ik kijk op mijn klokje. Ja, uh, Ik moet, er weer, eh, ik moet er weer uit. Dat is... Eh, ja, het is mijn straf, hè? Ik, <laughs> ik, ik, moet gewoon weg. Nee, ik moet niet weg natuurlijk, maar... ja, ik heb de week doorgezaagd voor u. En daar blijft het voorlopig bij, luisteraars. aankomende vrijdag hebben we het programma The Boys Are Back in Town... met Willem Ruijs, Gerald Duif, en Gerry Rutte natuurlijk. Ondertussen kloppen we nog even op uw deur. I'm gonna knock on u. Tot volgende week. Dinsdag in eerste plaats. Dan ben ik er met eh, tussen app en Tussen 10 uur s'avonds en uh, eh, 1 eh, uur. Nee, niet 1 uur. Middernacht. Zo moet ik het zeggen. Tussen 10 uur en middernacht. En volgende week woensdag weer Duitsdag de week door. En eh, aankomende vrijdag dus de eh, Boys Are Back in Town. Vanaf 9 uur met eh, speciale gasten in het programma.